8 uur. Jeroen van Kam met het NRW Journaal. De Verenigde Staten hebben meer dan 20 miljoen dollar uitgekeerd... aan in totaal zeker 130 ex-naties. Ze kregen jarenlang een toelage van Amerikanen... blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse overheid. Het geld ging naar Duitsers die vlak na de Tweede Wereldoorlog... naar Amerika waren geëmigreerd. Volgens persbureau AP werd de uitkering aangeboden... als een soort oprotpremie. In ruil voor geld moesten de ex-naties weg uit de VS. President Obama maakte vorig jaar een einde aan de uitkeringen. De politie in Singapore heeft een man doodgeschoten... die met een auto door een barricade in de buurt van een hotel was gereden. In het Shangri-La Hotel was een bijeenkomst over veiligheid aan de gang. De Amerikaanse minister Carter van Defensie was daar ook bij aanwezig. De automobilist reed samen met twee anderen door de afzetting heen... nadat hij bij een controlepost had geweigerd zijn kofferbak open te maken. De twee andere mannen zijn aangehouden. Over een motief is nog niets bekend. De oudste zoon van Amerikaanse vicepresident Joe Biden is overleden aan hersenkanker. Hij is 46 jaar geworden. Bo Biden was zelf ook politicus en werd getipt als de volgende gouverneur van de staat Delaware in 2016. Eerder was hij procureur-generaal in die staat. In de verklaring laat de vicepresident weten dat de familie erg bedroefd is. Bo Biden was getrouwd en heeft twee kinderen. Een Amerikaans recyclebedrijf is op zoek naar een vrouw... die onlangs een zeldzame computer met het oud vuil meegaf. Het gaat om een Apple 1. Dat is de eerste generatie van het computermerk. Er zijn er maar 200 van gemaakt. De computer zat in een doos met oude elektronica. De vrouw bracht de spullen naar het recyclebedrijf... nadat ze de garage had opgeruimd. Het bedrijf heeft de Apple inmiddels voor 200.000 dollar verkocht aan een verzamelaar... en wil de opbrengst graag met de vrouw delen. Het weer, vooral in het westen van het land is het grijs vandaag. In het oosten zijn er wat opklaringen. Later op de dag breidt de bewolking zich uit en gaat het vanuit het westen regenen.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 You got me bugging like a billy, dog a willy nilly. Baby, won't you be kind? and just give a little loving, teeny tiny something before I lose my mind. Oh, how come all them pretty little ladies wanna dance with me with the jukebox playing? They hold me tight when they shake it, but they never wanna take it very far past saying. You're a real swell guy, and I had a great time out on the honky tonk floor, but now it's getting kinda late. I had a nice date, so baby, I'll see you around. Oh, won't you give a little loving? Won't take nothing to drive this little boy wild. All you need, baby, just to tell me that you're ready is a wink and a little smile. You got me bugging like a billy, dog a willy nilly. Baby, won't you be kind and just give a little loving, teeny tiny something, before I lose. De tijd dat Chet Atkins nog geen vaste voet aan de grond had in Nashville om als producer countrymuziek te laten devalueren tot een zoetgevoerd genre met zoomkoortjes en overdadige orchestraties ligt weer ver achter ons. Tegenwoordig is country bombastisch, overgeproduceerd en rockgevoelig. Waar zijn de tijden van weleer? Hier komen ze. J.P. Harris schrijft country songs in de stijl van Hank Williams, de vroege George Jones, Dave Dudley en Del Reeves. In zijn beschrijvingen van zware trucks die op 18 wielen over de asfaltwegen denderen en zwarte rookwolken uit hun vergroomde uitlaatpijpen naar de hemel braken, steekt hij laatstgenoemde artiesten zelfs naar de kroon. Hoog tijd om eens nader kennis te maken met deze countryzanger. Dat doen we door middel van een drietal songs. De eerste die je hoorde was Give a Little Love. Home is Where the Hurt Is is de titelsong van zijn nieuwe album, waarop hij zich laat vergezellen door zijn band The True Choices. Als laatste laat ik One for Every Day horen. J.P. Harris, een album te mooi om waar te zijn. Pure nostalgie. Top! The kitchen stays tidy The grass neatly mown The bed tightly made In this lovely old home everything in its place. All that's missing is you. And it's hard being one in a house built for two. No, I can't stand the silence, the run from your ghost. So I run to the places that you hated most bright lights of the nightlife. Everything looks just right. Oh, home is where the hurt is, so I stay here each night. pack all our things and move across town I can douse it in diesel and burn it all down and live out my days going pillar to post. Sometimes you crave that which hurts you the most. Oh, I can't stand the silence, the run from your ghost. So I will run to the places that you hated most. Through the bottom of this bottle, everything looks just so i stay here each night. Oh, home is where the hurt is, so i stay here each night. Fresh new country. lined up on the table, wondering how her love's so. one for every day that you've gone. by raindrops on my window and teardrops on my pillow. By how many times the jukebox plays your favorite song? In dit eerste uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De original van deze week is van Dean Martin. En natuurlijk ook aandacht voor product het eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Het nieuwe album van Alison Moore, Down to Believing, voelt een beetje als een comeback. Het is haar negende album, nadat ze midden jaren negentig debuteerde op de soundtrack van de film The Horse Whisperer. Haar meest recente album Crows dateert van vijf jaar geleden. En hoewel Moorer in interviews heeft aangegeven dat ze in die periode nooit gestopt is met songschrijven, richtte ze zich compleet op haar privéleven en haar in 2010 geboren zoon, waarbij later autisme werd geconstateerd. We gaan luisteren naar de titelsong van het album. so much Zane Williams staat bekend als een uitstekend singer-songwriter. Texas Like That, zijn laatste album, wordt als uitmuntend omschreven. En als je naar Feelin' Free luistert, dan weet je waarom. Prachtig stukje werk. Here we go. can keep us forever young. Baby, let's ride. got a place to chase that thrill. I wanna taste your kisses, feel them burning on my tongue. The night is kind to lovers, she can keep us forever young.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 Als begenadigd singer-songwriter. Als songschrijver vind ik hem zeer geslaagd. En dat vinden veel collega's van hem ook. Want er zijn behoorlijk wat liedjes van hem door anderen gecoverd. Hij heeft in de loop van zijn carrière samengewerkt met onder meer Emmylou Harris, Roseanne Cash, met haar was hij ook jaren getrouwd, Vince Gill en vele anderen. In de jaren 90 nemen de grote successen af voor Rodney Crowell. Zij het dat hij in 1990 nog een top 10 hit weet te scoren met If Looks Could Kill. Amerikaanse singer-songwriter en gitarist Joe Eli groeide op in Lubbock, een klein plattelandstadje onder Austin, waar de wieg stond van bekende artiesten als Buddy Holly, Roy Orbison en Waylon Jennings. In zijn tienerjaren, begin jaren 70, richtte Joe daar samen met Jimmy Dale Gilmore en Butch Hancock de Flatlanders op. Een gezelschap dat ondanks het ontbreken van commerciële successen inmiddels binnen de wereld van rootsliefhebbers de status van legende heeft weten te verwerven. Na nou, het uiteenvallen van de band toonde Joe een uitstekende neus te hebben voor eigen tijdse muziek. Met zijn soms gespierde mengelmoes van rock, country, folk en Tex-Mex wist hij namelijk probleemloos een brug te slaan tussen roots music, punk en new wave. Worden Joe in boxcars. to the banker this month. I got no more money to spend. She smiled when she saw me coming through that door. When I left, she said, Come back again. I watched them lonesome boxcar wheels turning down the tracks out of town. And it's on that lonesome railroad track. I wanna lay my was raised on a farm the first years of my life. Life was pretty good, they say. I'll probably live to be some ripe old age. And death'll just stay out of my way.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 En dat is de zanger ook maar half. Dean Martin kon country zijn, maar eigenlijk is hij dat in Return to Me niet. Maar toch grijp ik deze song aan omdat ik je in het volgende uur van een mooie cover wil laten genieten. return to me. For my heart wants you only. Hurry home, hurry home, won't you please hurry home to my heart. My darling, if I hurt you. I'm sorry. Forgive me. And please say you are mine. Return to me. Please come back, Bella Mia. my lips and my heart. De uit North Carolina afkomstige zangeres Tift Merritt wordt regelmatig vergeleken met Joni Mitchell en Emmylou Harris. Good Hearted Man is de titelsong van een gelijknamig album... living free. Or you could. Het blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. Amber Joanne is afkomstig uit Emmen en haar debuutalbum Breathless is in 2013 verschenen. Een mooi debuut, zonder top te zijn, maar dat de toen 18-jarige zangeres een mooie stem heeft, staat vast. Eigenlijk ben ik best benieuwd naar een vervolg. Nog even niet, vandaar nog een song uit 2013, Sister Sister. Voor Danny Vera krijg ik steeds meer respect. Hij weet zich uitstekend staande te houden in de wereld die muziek heet. Soms zit zijn werk heel dicht tegen de country en dat geldt ook voor Jack en me. Goede wijn behoeft geen krans, de Bluegrass Boogeyman. Is this our last goodbye? never ever gonna take a backseat, holding tight every night to a dream. op dit station. Why should I live with tenderness if I can live in loneliness without anyone? I'm just having fun And every night I stumble home No girls around, just me alone I can't find my keys Oh, lonely me The door is jammed and I'm too weak I think I'll sleep outside tonight I'll never drink again, not in this life Well, the last time that I used that line I felt like shit Cause Jack and wine don't mix so good that's a week ago. And I'm sure something died in my mouth. It hopped right in and never came out. What a bad pickup line. It's probably mine. Cause this is my month of Jack and me. This is how I wanna be. This is my month of Jack and me pour me another one, mercy. My stomach burns and turns once more. I'm tasting what I ate before, slept on the shower floor. Now my back is sore. And why is it when I close my eyes, everything is spinning and just feels like a carousel? A brand new hell. It's 5 p.m. and something's wrong. The bed I'm in is not my own. I where my pants and better go home. Cause this is my month of Jack and me. This is how I wanna be. This is my month of Jack and me. Pour me another one, mercy. Turn Burnett. echte fan van Harry Belafonte heb ik nooit verwacht dat er nog eens een country versie zou verschijnen van zijn song Jamaica Farewell. David Mallet heeft de stoute schoenen aangetrokken en doet het.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 Dit is het favoriete album van de maand. Op haar negende album is Alison Moore meer dan ooit gedreven door haar persoonlijke leven. I Lost My Crystal Ball. Onlangs kreeg ik een album toegestuurd door David Wood. Hij oogt niet als een nieuwkomer, maar country is het wel. Vandaar dat ik nu en dan een track van het album draai. Vandaag is dat Honky Tonk Girl en het album heet The Early Year. thinks every man's a fool and you're another one. She knows all the arts of love, she'll give your heart a twirl.